Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De Onderwijsraad maakt zich zorgen om hogescholen en universiteiten. Het aantal studenten op het mbo, hbo en wo daalt. En daarnaast wil het kabinet bezuinigen. En ook ervoor zorgen dat er minder internationale studenten hier gaan studeren. En dat maakt het voor instellingen lastig om bepaald opleidingsaanbod overeind te houden. En dat betekent dat de toegankelijkheid van het opleidingsaanbod in met name krimpregio's onder druk kan komen te staan. En sommige opleidingen misschien ook wel nergens meer in Nederland kunnen worden aangeboden. Betekent dus dat sommige opleidingen kunnen gaan verdwijnen. De onderwijsraad waarschuwt het kabinet daarom om goed te kijken naar de gevolgen van hun keuzes. Een man van 37 uit Eindhoven moet 20 jaar de cel in voor het doodsteken van zijn ex. Ze had het uitgemaakt en dat wilde de man niet accepteren. Hij stuurde talloze bedreigende appjes en stak haar uiteindelijk 17 keer met een mes. De dader moet ook een schadevergoeding aan de nabestaanden betalen van ruim 43.000 euro. Het was nog nooit zo warm op 21 februari als vandaag. In Eindhoven was het op een gegeven moment 18,8 graden. 0,3 graden warmer dan het vorige record uit 2021. En ook in de beeld, de plek die het KNMI ziet als landelijk referentiepunt... was het record warm. Daar was het net 17,5 graden. En Nederlandse voetbalclubs weten waar ze aan toe zijn in Europa. In de Champions League moet Feyenoord tegen Inter en PSV tegen Arsenal. Even later werd er ook gelood voor de Europa League, een niveautje lager dus. Daar is AZ gelinkt aan Tottenham en moet Ajax het opnemen tegen Frankfurt. Dat wordt pittig, zegt mijn collega Anne de Jong van de sportredactie. Maar hij ziet ook kansen. AZ heeft dit seizoen al een keer tegen Tottenham Hotspur gespeeld. In de groepsfase. Ze verloren met 1-0, maar waren niet kansloos. En Tottenham is niet heel erg lekker bezig. Ze horen eigenlijk op basis van hun formaat van de club hoger te staan dan 12e van Engeland. En Eindracht Frankfurt, tegenstander van Ajax, die staat derde in de Bundesliga. Dus dat is echt een heel zware tegenstander. Klein lichtpuntje daar is dat ze wel in de winter hun beste speler verkocht hebben. Eh, dus misschien dat Ajax eh, nou ja, eh, ook nog wel een kans maakt. Maar Eintracht Frankfurt is echt een hele sterke tegenstander. Het weer dan nog. Het is nog poepie warm, 15 tot 19 graden. Het koelt ook niet veel af.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 You know what you are, you are. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. Uh -huh. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, sex can shoot it far. <laughs> I'm your main target. Come and help me ignite. Love struck holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. slow and yes, I must react to claims of those who say that you are not all.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 Peter Gilles verkoopt zijn negen vakantieparken in Nederland. Hij zegt dat te doen omdat hij wordt tegengewerkt door de autoriteiten. Wie de nieuwe koper is, is niet bekend. De politie in Frankrijk gaat tassen controleren bij scholen. De minister van Onderwijs maakt zich zorgen over het toenemend aantal steekincidenten op scholen. De Franse politie gaat binnenkort met de tassencontroles beginnen. En acteur Victor Reinier keert na het lopende seizoen niet terug in de politieserie Flikken Maastricht. De producent van de serie had klachten gekregen over de werksfeer op de set en het gedrag van Reinier.